Bye. universitário. Jones. sla. Rocky Buddha, marihuana. Kom ik ook graag. De hoofd in sla. Rocky Buddha, marihuana. Kom ik ook graag. De hoofd in sla. Rocky Buddha, marihuana. Hallo, mensen met je dikke vette blow. Hallo, het is de Ara op je radio. En deze keer pas ik die shit in tempo. Ik heb al die motherfucking shit al uitgedaagd. Ik koop in twee keer ons wacht maar wie het laatste laag. Zo opgelegd, want die komt de ara. En ik maat dat hij jou dan op je bek slaat. Ik ben de boze sla. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie Cobra, over dit sla. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie Cobra, over dit sla. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie Cobra, over dit sla. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie Cobra, mijn ogen dicht slaap. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie Cobra, mijn ogen dicht sla. Donnie Boeddha, marihuana. Donnie